uur. Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Het hoger onderwijs moet echt beter en daar gaat de minister voor zorgen. In het regeerakkoord stond al dat het kabinet de komende jaren 5 miljard uittrekt voor het hoger onderwijs en de wetenschap. En minister Dijkgraaf heeft zijn plannen daarvoor nu aangekondigd, want volgens de minister gaat het nu niet goed. Als we kijken naar ons eh, hoger onderwijs en de wetenschap, dan eh, piept en kraakt het. Vooral eh, jonge docenten en onderzoekers die klagen, enorme werkdruk, helemaal geen vaste contracten en eh, nauwelijks ruimte om onderzoeksvoorstellen aan te vragen. Nou, dat gaan we nu veranderen. Er komen beurzen voor jonge onderzoekers en er komt een pot met geld om nieuwe docenten binnen te halen en voor meer vaste contracten te zorgen. Ook Nederland wil dat Oekraïne kandidaat lid wordt van de EU. Dat zegt minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Oekraïne heeft daarvoor een heel plan ingediend. Dat is volgens de minister goed in balans. Eh, volgende week beslissen de EU-landen over het advies. Het kan nog wel jaren duren voordat Oekraïne daadwerkelijk EU-lid wordt. Utrechtse horeca mogen mbo-studenten gewoon weigeren. Dat zegt de wethouder van de stad. Deze week werd daar een mbo-studenten bij een studentencafé geweigerd... omdat ze geen collegekaart van de hogeschool of uni kon laten zien. Belachelijk vinden deze studenten. Eh, ik vind dat zeker onterecht, want ik denk dat, dat mbo-studenten net zoveel potentie hebben als hbo- en uni studenten Het is niet alsof wij, omdat wij dommer zijn, dat wij niet binnen mogen of zo. Zo voelt het een beetje. Dat vind ik een beetje raar. Ik bedoel, alsof wij minder waardig zijn of zo. De wethouder zegt dat hij gaat praten met de studenten en de Utrechtse horeca. En bij ons is het vandaag al warm, maar in Frankrijk smelten ze bijna weg. Het kan daar de komende dagen 40 graden worden en dus geldt er code rouge, oftewel code rood. Correspondent Frank Renaud weet wat dat betekent. De scholen daar blijven voor een heel erg groot deel dicht. Bijeenkomsten met veel mensen buiten en niet geventileerde ruimtes, die worden geannuleerd. En een Franse supermarktketen die heeft bekendgemaakt dat ze in één dag tijd 30.000 ventilatoren hebben verkocht. Dat is nog nooit vertoond. Ook in Spanje zorgt de hitte voor problemen. In Catalonië is ruim 1000 hectare bos afgefikt. Het weer nog, veel zon en warm dus. Het is zo'n 25 graden in het noorden tot, tot dik 30 graden in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De wat langere files in onze regio staan op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwmeer. 5 kilometer met een kwartier oponthoud. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen. 6 kilometer file. 10 minuten vertraging ook door bergingswerkzaamheden op de ringweg van Amsterdam, de A10. Bij Durgerdam 4 kilometer file.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 and this one's on me now. We could start a party in an Uber. Life is way too short, and that's the truth, yeah. Mix and turn it with fun, Bombay. We go one way. Can we just pretend it's already the weekend? You Give me that feeling. Get up out of your weekend. So let's lose track of time. Dance till like Friday night. Pretend it's already the weekend. If you're a freak like me, party, sleep, repeat. We're going one it's a remedy. So let's lose track of time. talking and turn it up right, yeah. We can start a party on the sofa. Call your boss and tell him work is over. Just a little warning, we ain't stopping. Can we just pretend it's already the weekend?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 dat hij verwacht dat de Tweede Kamer ermee zal instemmen. Hij noemt het voorstel goed in balans. Rusland zegt dat het twaalf Nederlanders heeft gedood... die als huurling voor het Oekraïense leger vochten. Waarop de cijfers zijn gebaseerd is onduidelijk. In totaal zouden 42 Nederlandse huurlingen in Oekraïne actief zijn geweest. En president Poetin heeft in een toespraak het Westen Russofobie verweten... vanwege het instellen van de strafmaatregelen. Verder benadrukte hij dat het leger van Rusland alle doelen in Oekraïne zal behalen...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 The red light, but it's shocking. Incognito. She's the beauty, a dark darkened dagger Fuji. The working man of Pablo, need a photo. If you wanna know, then you gotta go. Wow, the beach, New Americano. molested by the hungry and the hateful.